Thank you. Als het kermis weer komt, dat vindt iedereen fijn. Want de draaimolen draait in ons dorp op het plein. En al hebben de paarden een houten kop. We geven een stuiver en klimmen erop. De baas geeft een trek aan de bel. O jongens, wat draaien we snel. Arie, arie, arie, arie, daar komen De mensen die staan op het plein aan de kant met een oliebal of een pakje ijs in hun hand. En we draaien in vliegende vaart voorbij. En alle bekenden die wijven naar mij. Ik heb al mijn zakgeld gespaard. En zit nu als cowboy de paard. Arrilee, arrilee, daar komen de draaimolen Tim Tom en Jo. Arendidee, die, arendidee, daar komen de cowboys voorbij. Thank you.